5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Slop grijpt in op twee scholen... nadat hij eerder vandaag het vertrek had geëist... van het bestuur van het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam... wil hij ook dat het bestuur van de Hindoe basisschool in Den Haag opstapt. In beide gevallen dreigt hij de financiering in te trekken als het niet gebeurt. Volgens de inspectie is op beide scholen sprake van financieel wanbeheer... en zelfverrijking door de besturen. Advocaat van het Haga Lyceum heeft al gezegd dat het bestuur daar weigert op te stappen. De provincie Noord-Holland is niet te spreken over de plannen van Tata Steel. Het bedrijf in IJmuiden kwam vorige maand met plannen... die de overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten tegengaan. Maar volgens de provincie is het plan onduidelijk, te sumier... en is er te weinig aandacht voor de gezondheid van omwonenden. Die zijn al langere tijd bezorgd, onder meer vanwege grafietregens... die de hoogovens van Tata soms uitstoten. De Vlaamse parlementsvoorzitter is opnieuw in opspraak geraakt en heeft ontslag genomen. Vorige week veroorzaakte hij een auto-ongeluk met te veel drank op. En nu wordt Chris van Dijk ervan verdacht dat hij samen met een prostituee uitkeringsfraude heeft gepleegd. Zij zou zo duizenden euro's hebben opgestreken. Van Dijk spreekt de beschuldigingen tegen. Een vrouw uit Friesland heeft een gevangenisstraf van 20 jaar gekregen... voor de moord op haar 37-jarige man. Volgens het OM heeft ze hem vermoord om de levensverzekering van 6 ton te kunnen opstrijken. Het lichaam van de man werd in juli 2017 gevonden in een weiland in de Westereen. Getuigen hadden ze de dag ervoor de wei in zien lopen. De man was met een zwaar voorwerp doodgeslagen. Het wapen is nooit gevonden. Het weer overwegend bewolkt met landinwaarts kans op een bui. Ook vanavond, minima vannacht rond 15 graden. Morgen opnieuw licht wisselvallig en een enkele bui... maar plaatselijk ook kans op heel veel regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A6 van Muiden naar Lelystad.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 tan perfecta, que bien te ves. que bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. So, oh, oh, oh. oh. on the internet Comparing all the girls who are killing it But we figured you out, we all know now We all got crowns, you need to calm down oh, oh, oh, knees, there's more to us.